Klopt op onze laatste plaats, onze laatste AP. Het gaat over een plaats op Jamaica waar altijd de zon schijnt, waar de mannen van aardig zijn en de vrouwen bijzonder leuk. En wij hebben dat liedje, rond het gaat niet van Jan Keerman spullen. Wij hebben het genoemd. Aloha, hey, here you go!